In de eredivisie wordt de strijd om de landstitel over twee weken beslist op de laatste speeldag. Twente en Ajax spelen dan tegen elkaar en kunnen allebei nog kampioen worden. Ajax moet daarvoor winnen en Twente heeft dan genoeg aan een gelijkspel. PSV maakt geen kans meer, dat heeft te weinig punten, ondanks winst vandaag op Vitesse en speelt volgend jaar in de Europa League. Ajax won 2-1 van Heerenveen, Twente versloeg Willem 2 met 4-0 en Willem 2 is nu gedegradeerd. De strijd om plaatsing voor de Europa League of de play-offs is nog niet beslist. De Verenigde Naties halen alle buitenlandse medewerkers weg uit de Libische hoofdstad Tripoli. Volgens de VN is het er te gevaarlijk. Aanhangers van Gaddafi vielen vanmiddag onder meer de Britse en de Italiaanse ambassade in Tripoli aan. De ambassades stonden leeg. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. De aanvallen zouden een reactie zijn op de NAVO-aanval waarbij de jongste zoon van Gaddafi om het leven zou zijn gekomen. De NAVO zegt dat bij het bombardement alleen militaire doelen zijn geraakt. In Afghanistan heeft een jongen van 12 een zelfmoordaanslag gepleegd. Hij blies zichzelf op op een drukke markt in de provincie Paktika. Zeker vier mensen werden gedood en er vielen ook 12 gewonden. De Taliban kondigde gisteren een voorjaarsoffensief aan. Doelwit zijn buitenlandse militairen, Afghaanse veiligheidstroepen en mensen die werken voor de regering. Bij een 1 mei-demonstratie in Utrecht zijn verschillende mensen aangehouden. Er ontstond onrust toen zo'n 250 linkse activisten door de politie werden tegengehouden toen ze naar de binnenstad wilden gaan. De politie wilde eerst alle stokken en andere voorwerpen in beslag nemen die als wapen konden worden gebruikt. Pas toen iedereen was gecontroleerd kon de demonstratie doorgaan. Het weer vannacht daalt de temperatuur tot zo'n 5 graden. Morgen overdag wordt het weer zonnig en droog, rond 17 graden.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 Ooh, boy, you looking like you like what you see. Won't you come over and check up on it? I'ma let you work up on it. check up on it. Watch it while he check up on it. Tip it, pop it, talk it, stop it, check on me tonight. like a futon dilemma Price you gotta pay when you break the panorama She never knew that there was someone looking at you. You got real big brains, but I'm looking at you. Girl, It ain't no pain in me looking at you the lead I show you how I go that. Yeah, I wanna throw that. Me and you, one on one, treat it like a show that. You look at me and I look at you. I'm reaching for your shirt. What you want me to do? up my buttons, baby. But you keep what you gon' do to me. But I ain't seen nothing. I'm up my buttons, baby. But you keep what you to the body thing with it. Go ahead, be gone with it. Go ahead, it. Go ahead, be gone with it. Get your sexy on. Go ahead, be gone with it. Get your sexy on. Go ahead, be gone with it. Get your sexy on. Go ahead, be gone with it. Get your sexy on. Go ahead, be gone with it.